met het NOS-journaal. 70% van de jeugdbendes is vorig jaar opgerold. Volgens minister Opstelten zijn er van de 89 jeugdbendes die vorig jaar in Nederland werden geteld nog 27 over. Dat is het gevolg van de gecoördineerde aanpak door politie, OM en gemeenten, zegt de minister. De criminele jeugdbendes maken zich volgens het ministerie vooral schuldig aan straatroven en overvallen. Tegen Robert M., de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, is 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Robert M. staat terecht voor het misbruik van 67 kinderen en het maken van opname van het misbruik van 31 slachtoffers. De officier van justitie sprak van een uitzonderlijke eis voor een uitzonderlijk delict. Het OM rekent M zwaar aan dat hij tijdens de rechtszaak geen enkel berouw toonde en dat hij zijn eigen belang boven dat van de kinderen stelde. Tegen de partner van Robert M., Richard van O, werd 12 jaar geëist zonder tbs. Vodafone verwacht dat alle klanten morgenochtend weer kunnen bellen en sms'en. Het 3G-netwerk voor mobiel internet is op zijn vroegst morgenmiddag hersteld. Volgens Vodafone zijn de herstelwerkzaamheden in Rotterdam vertraagd omdat het handmatig aansluiten van de zendmasten op de noodvoorziening tijdrovend en complex is. Zo'n 300.000 Vodafone klanten in het westen van Nederland hebben op dit moment nog problemen met mobiel bellen, sms'en en internetten. De storing bij Vodafone ontstond gisteren door een brand naast een pand van Vodafone in Rotterdam. De bedenker van de klassieke sportwagen Porsche 911, Ferdinand Alexander Porsche, is overleden. De kleinzoon van de oprichter van het automerk begon zijn loopbaan in 1958. Hij was nu nog erevoorzitter van de Raad van Commissarissen van het autobedrijf in Stuttgart. Van de Porsche 911 zijn er in 45 jaar meer dan 700.000 verkocht. Ferdinand Porsche overleed in Salzburg. Hij is 76 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt flink af. Minima vannacht aan zee rond het vriespunt. land Landinwaarts net eronder. Aan de grond ligt de vorst. Morgen eerst zonnig.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 I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew to I'm a hoodlum, baby, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? Now you blew up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to when I appear? What when I prepare? Bitch, the end of your life This shit been mine, mine. What you gonna do when I appear? What when I prepare? Bitch, the end of your life This shit been mine, mine. This shit been mine, mine.